Dik te Hark met het NOS Journaal. Ook Vodafone gaat klanten meer in rekening brengen voor mobiel internet. Het bedrijf volgt daarmee KPN dat eerder deze week prijsstijgingen bekend maakte. Smartphones worden voorlopig niet duurder bij Vodafone. Het bedrijf blijft bepaalde beldiensten via internet, zoals Skype, blokkeren voor mensen die dat niet in hun bundel hebben. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waarin dat wordt verboden. Maar Vodafone wacht af of de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen. ING ziet geen problemen in het meebetalen aan de hulp voor Griekenland. De bank en verzekeraar heeft van de Nederlandse financiële instellingen het meeste geld in Griekenland zitten, 1,4 miljard euro. Daar krijgt ING niet alles van terug, maar volgens de bank heeft dat geen grote gevolgen voor de bank en de klanten van ING. Het akkoord over financiële steun aan Griekenland heeft in de financiële wereld voor opluchting gezorgd. Het Openbaar Ministerie laat onderzoek doen naar een verdwenen bijlage in een politiemail over Tristan van der Vlis. De 24-jarige man schoot in april in halve aan de Rijn zes mensen dood. In, het, in de bijlage, een pdf-bestand, zou staan dat van der Vlis eerder gedwongen opgenomen is geweest vanwege psychische problemen. Dat zou voldoende zijn om hem in 2008 een wapenvergunning te weigeren. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hadjic is onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt en moet in Den Haag verschijnen voor het Joegoslavië-tribunaal. Hadjic was aan het begin van de jaren 90 de politiek leider van de Serviërs in Kroatië. en zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten. In het De La Mar Theater in Amsterdam hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van John Kraaikamp. De acteur en komiek overleed zondag op 86-jarige leeftijd. Om drie uur is er in het De La Mar Theater een besloten herdenking die door de NOS uitgezonden wordt op Nederland 2. Morgen wordt John Kraaikamp in familiekring gecremeerd. Het weer nog bewolkt en hier en daar een bui. Het wordt een graad of 18. Morgen meer regen en wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Gooimeer en Blarikum 3 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3.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 Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion moves like a maze. Hey. All inside of me, heart especially. Yeah. No other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. Uh to the die, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get, get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear funk blue, blue playing pop pipe.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 I wonder if he even knows what's to call. 6.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van